Clemens met het NOS Journaal. Bij een incident met een auto. Volgens de politie stond die auto op een plek waar dat niet mocht. En toen de politie daar wat van zei, ging de bestuurder er vandoor met zijn auto. Twee gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De andere gewonden zijn ter plaatse behandeld. De auto, een zwarte Peugeot, kwam tot stilstand tegen een afzetting bij een metro-ingang. In de voorruit is een barst te zien. De bestuurder is aangehouden en wordt verhoord. Een deel van het stationsplein is afgezet. Amsterdam Centraal blijft via de ingang aan de westkant toegankelijk. De Britse premier May heeft overeenstemming bereikt met de Noord-Ierse partij DUP over steun aan de regering. De unionisten steunen May op informele basis. Er wordt dus geen coalitie gevormd. Een vertegenwoordiger van de Britse premier was vandaag naar Noord-Ierland afgereisd om met de DUP te overleggen over de voorwaarden waarop die partij May aan een meerderheid zou helpen in het parlement. Over het akkoord is inhoudelijk niets bekendgemaakt. May's conservatieve partij verloor donderdag de absolute meerderheid in het lagerhuis... waardoor ze gedwongen was om steun te zoeken bij een andere partij. De man die gisteravond werd aangehouden bij het PSV-stadion in Eindhoven blijft vannacht gewoon nog vastzitten. Het onderzoek naar de 29-jarige Amsterdammer is nog in volle gang, meldt de politie. Hij viel gisteravond op omdat hij zich verdacht gedroeg buiten het stadion waar Guus Meeuwis op dat moment een concert gaf. Toen de politie vaststelde dat de man mogelijk geradicaliseerd is, werd groot alarm geslagen. De hele avond waren agenten massaal aanwezig in het centrum van Eindhoven, maar er gebeurde verder niets. De 16-jarige jongen die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Savannah uit Bunschoten... heeft het op de dag dat haar lichaam werd gevonden... zijn vrienden op Facebook om een lift naar het buitenland gevraagd. Dat meldt RTL Nieuws op basis van gesprekken met Facebook-vrienden van de verdachte. De jongen zou een fanatieke treinspotter zijn en op Facebook veel vrienden met dezelfde hobby hebben. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Morgen is het zonnig, maar kan er tegen de avond een bui vallen, mogelijk met onweer.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 like a wave. Are oh, y'all rolling over oceans and oceans. Let yourself feel free, as free as the air you breathe. Rotate every move, every gyration. DJ Malzo. On the Tuesday, got your girl in the bed shake, choose it, club on hard. On Tuesday, got your girl in the bed shake, choose it, club on hard. On Tuesday, got your girl in the bed shake, choose it, club on hard. On Tuesday, got your girl in the bed shake, choose it, club on hard.